Goedenavond, ik ben Michelle Veldkamp en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een Prinsjesdag zonder grote nieuwe plannen. En dat kan ook niet anders met een demissionair kabinet. De koning zei het zelf. Grote nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Maar het geld moest wel verdeeld worden en zo werd wel duidelijk dat er de komende jaren 100 miljoen extra per jaar wordt uitgegeven om de wooncrisis aan te pakken. En ook het klimaat kreeg veel aandacht. En dat viel op, ook bij de Milieuclub Urgenda. Ik heb nog nooit een troonrede gehoord met zoveel klimaat. Normaal ging het alleen maar over ondernemersklimaat. En dit ging echt wel heel veel over klimaat. En 7 miljard extra in de missionaire status vind ik wel een eh, echt een signaal dat het bovenaan het lijstje staat. In totaal noemde de koning het woord klimaat twaalf keer. Opsporing Verzocht liet beelden zien van twee verdachten van de overval op het huis van PSV'er Sahavi. Op 9 mei werden zijn vrouw en vier kinderen overvallen in hun huis in Amsterdam. Sahavi was toen onderweg naar een wedstrijd tegen Willem II. De kinderen hebben moeten zien hoe hun moeder ja, echt in paniek was en dat zij bovendien mishandeld werd. De politie denkt dat er misschien nog meer mensen bij betrokken waren... omdat de overvallers een oortje in hadden. ProRail deelde vandaag heftige beelden van station Ermelo. Daarop zie je een vrouw die nog net het spoor probeert over te steken... terwijl de spoorbomen al dicht zijn. Ze wordt maar net gemist door een voorbijrazende trein. Levensgevaarlijk, zegt de spoorbeheerder. Mensen die deze beelden zien, die schrikken hier natuurlijk enorm van. En wat denk je van de machinisten die dit eh, van dichtbij mee moeten maken... en die hier ook enorm van schrikken... Eh, dit is echt ontoelaatbaar. ProRail deelt de beelden bewust omdat het nog te vaak misgaat. Want ondanks alle hekken, handhavers en anti-spoorloopmatten met rubberen punten... duiken mensen nog steeds onder de spoorbomen door. Het weer over het noorden trekken wolken over. Op andere plekken is het helder. Morgen zonnig en droog en het wordt zo'n 20 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met, nu tussen app en vloed. that I was glad it was over.